Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn weer minder gaan pinnen. Volgens ING komt dat door de nieuwe coronamaatregelen. Een week geleden lag het aantal pinbetalingen nog 4% lager dan vorig jaar. Nu is dat 7%. Je hoort economieverslaggever Tom op Heikens. Klinkt misschien niet als heel veel, maar dat zijn wel wat alle klanten van ING bij elkaar pinnen op een dag. Dus je hebt het echt wel over flinke bedragen. Bijvoorbeeld de horeca, daar zitten ze nu een, een, kwart minder dan een jaar eerder. Je ziet het ook in eh, de, cultuur, sportverenigingen, uh, vakantieverblijven. Zelfs 35% minder omzet dan een jaar geleden. En ook in de winkelstraat is het corona-effect goed te merken. Daar komen een kwart minder mensen dan normaal. Onder luid gejoel van demonstranten worden ze vandaag één voor één uit een huizenblok in Berlijn getrokken. De bewoners van het laatste grote kraakpand in die stad. Een groep anarchistische vrouwen woonde daar, maar de rechter heeft bepaald dat ze weg moeten. Is nog geen simpele klus, zegt deze Duitse agent. We zijn immer wieder op unterschiedliche hindernissen getroffen die we eerst einmal überwinden moesten. Dat uh, äh, hat äh, in Anspruch genomen, weil we halt Barrieren überwinden mussten met dem Trennschleifer, met der Kettensäge en ähnlichem Gerät arbeiten mussten. Ja, toen agenten eenmaal binnen waren, werden ze in de weg gezeten door allerlei obstakels, vertelt hij. Die moesten ze eerst weghalen met slijptollen, kettingzagen en ander gereedschap. En gisteren hadden we het over het vicepresidentsdebat in de VS. Trumps vicepresident Mike Pence en Kamala Harris, de running mate van Joe Biden, stonden toen tegenover elkaar. Maar de aandacht ging achteraf vooral naar een vlieg. Die landde op het hoofd van Mike Pence en die bleef daar twee minuten chillen. Did he know the fly was on his head and just not touch it? I don't oh, know. Oh, not touch the fly? is like... No, I don't know. He's just so... I hope it goes into quarantine. <laughs> <laughs> het debat was nog niet afgelopen of de campagne van Joe Biden kwam met een inhaker. In hun webshop kon je een vliegenmapper kopen met daarop de slogan Truth over Flies. Die vliegenmappers bleken razend populair. Alle 35.000 exemplaren waren na een paar uur alweer uitverkocht. Het weer bewolkt, maar vanmiddag krijgen we ook de zon te zien. Er kan een buitje vallen en het is een graad of 15. ZFM, verkeersupdate.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 Doesn't even matter anyway. Focusing on coping with the pain. Only getting older by the day. Only getting older. focus and I'm coping with the pain Only getting older by the day Only getting older Keeps me up at night you got served sounds familiar. Yeah. We're about to do this. You know how we get down. Oh yeah. You know that. Come on, I'm all right. Like what? you know, yeah. girl, you're the star of my show. In this club, popping bub, the way you shaking, deserving some dubs. Turn around, make it bounce. Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body. This one, this one I seen, I, seen. I would the ass in them jeans to myself. Had to think, any room for me up in them jeans? Ghetto star, you are. Eat you up like a chocolate bar. What's your name? What's your sign? Goddamn, you got me repeating that me shake it like you can shake. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room. Uh huh. Ooh, bada bing, bada boom. She uh-huh. shake it like you care for me. You uh-huh. know I like it when you uh-huh. do that little dance for me. Come on, mommy, I'm just trying to get you in my room. see you bada bingo, bada boom. And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you hot as June. I wanna watch your body swing to the hottest groove. I'm trying to slide behind it when you throw it round. So I can ride and grind it when you slow it down. Bring it from the top, then take it to the bottom. I'm clinging to your top, trying to make it to your bottom. The way you move is fabulosa. It makes me wanna grab you closer. You know I like it when you bounce, bounce. Throw your hands up and you bounce I'm pressing ya. Yeah. I'm finna lay the smack down like a wrestler. Yeah. But nobody get it to poppin' like this man can. Uh-huh. Had them girls get it to poppin' on a handstand. Ghetto. Yeah. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, oh bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, ah, me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big body. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance with me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big B2K, Fab, Mama, T Scott. Oh yeah, Chris Stokes, I see you, boy. Oh yeah, Dave Mack. Let's do this again. Yeah. T-U-G. <laughs> Het ritme van Zandvoort. die Schulden deiner doch ihn liebten alle Frauen und jede der riep kann man Rock me Amadeus.